Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft vorig jaar bijna 10.000 meldingen binnengekregen van seksuele misdrijven. Dat is meer dan het jaar ervoor. Toen kwamen er duizend meldingen minder binnen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe politiedata. Het gaat om het hoogste aantal seksuele misdrijven in de afgelopen 10 jaar. Er werden vooral meer verkrachtingen en aanrandingen geregistreerd. Mogelijk komt dat door de toegenomen maatschappelijke aandacht daarvoor. Zo kwamen begin vorig jaar de misstanden achter de schermen bij de Voice of Holland aan het licht. Om de kwaliteit van de natuur in Brabant niet verder te verslechteren... stopt de provincie voorlopig met het verlenen van vergunningen... die leiden tot een extra stikstofuitstoot in natuurgebieden. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteit van de natuur in Brabant verder verslechtert. Onder meer projecten op het gebied van woningbouw, landbouw en infrastructuur worden getroffen. De boerenorganisatie ZLTO is verbijsterd over het besluit. Een bestuurder zegt dat heel Brabant zo op slot gaat. Het Spaanse bouwbedrijf Ferrovial wil het hoofdkantoor naar Nederland verhuizen... vanwege het gunstige vestigingsklimaat. Ferrovial is een van de grootste bouwbedrijven van Spanje. Het bedrijf wil zich later dit jaar graag in Nederland vestigen... vanwege de duidelijke wet en regelgeving. En ook levert de verhuizing een belastingvoordeel op van 40 miljoen euro. De Spaanse regering heeft geen goede relatie met het bedrijfsleven... en noemt het besluit van Ferrovial ondankbaar. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker... na een stroeve overwinning op Heerenveen. De Rotterdammers wonnen in Friesland met 1-0. Jiménez scoorde 11 minuten voor tijd. Dat weer, een heldere nacht en het koelt af naar min 1 tot min 4 graden. Vooral in het noorden komt nevel en mist voor. En het lost in de loop van de ochtend weer op.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 See all my stars align. Uh, this is the moment, my final turn. Destiny beckon, I never reckon second best. I won't look down. This is the moment, the greatest moment. This is the moment the earth. This day or never, I say forever with When I look back. just a moment, the greatest moment, the sweetest moment. Jump forward. mijn hart breekt Aan een tafel voor één Op de plek waar wij twee Voor het eerst op loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is green.